Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Brit Lewis Hamilton. Hij bleef de Australiër Daniel Ricciardo voor. Max Verstappen haalde de finish niet. Hij vloog tegen de vangrail op dezelfde plek als waar hij gisteren in de kwalificatierace crashte. Verstappen lag op dat moment op de negende plaats. In de Iraakse stad Fallujah zijn elitetroepen van het Iraakse leger aangekomen om mee te vechten tegen IS. Fallujah was een van de eerste steden die in 2014 door IS werd veroverd. Iraakse troepen willen nu een offensief beginnen om de stad weer te heroveren op de terreurgroep. In Maastricht is afgelopen nacht brand gesticht bij een beoogde locatie voor een asielzoekerscentrum. De politie heeft een 24-jarige vrouw uit die stad aangehouden voor betrokkenheid bij de brand. Agenten hebben de brand geblust. De locatie bestaat uit leegstaande appartementen die op de nominatie stonden om gesloopt te worden. Maar vanwege het tekort aan opvangplekken werd besloten om er asielzoekers op te vangen. Er is veel verzet tegen de opvanglocatie. Buurtbewoners hebben voor vanmiddag een protestactie aangekondigd. De Duitse televisiezender ZDF heeft vanochtend een horrorfilm uitgezonden in plaats van een kinderprogramma. Door een fout van een medewerker werd niet de geplande kindershow getoond, maar de horrorfilm Halloween, die nacht des grauwens. Kinderen die vanochtend voor de televisie zaten zagen daardoor een seriemoordenaar en gillende vrouwen in plaats van een vrolijk aapje. De omroep kreeg meerdere klachten van boze ouders. Dan nog het weer. Op de meeste plekken bewolkt en er trekken buien over. Met in het zuidoosten kans op onweer. Morgen veel bewolking, maar in het oosten ook kans op wat zon. Ook kunnen er s'avonds weer buien met onweer ontstaan. Het wordt dan 16 tot 23 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 long as I keep dancing. Free up yourself, get out of control. Baby, for you. Dit is ZFM.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 a good boy, keep it this thorough. www.zfmzandvoort.nl start living dangerously. carefully. Let's start living dangerously. Whoa.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 Nobody move, nobody get hurt. to now. Oh, je wat ik zeg, man, ja. take je handen in de lucht nou. En alles is nog Okay. Eh, eh. Maar het zijn nee.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 zes is mijn nummer. Ik zei vijf, vier, vier, zes is mijn nummer.